Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan vindt dat er een wapenstilstand moet komen in Oekraïne. Dat heeft hij naar eigen zeggen ook tegen de Russische president Poetin gezegd. Erdogan en Poetin spraken elkaar telefonisch. Ook heeft Erdogan benadrukt dat de humanitaire situatie in Oekraïne moet verbeteren. Vandaag starten in de Turkse stad Istanbul opnieuw vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. Turkije bemiddelt omdat dat land met beide partijen goede betrekkingen heeft. Voor het eerst gaat de Chinese stad Shanghai in corona-lockdown. Vanaf vandaag is de oostelijke helft van de stad vier dagen aan de beurt. Eind deze week gaat het westelijke deel voor vijf dagen in lockdown. Het is de bedoeling dat de 26 miljoen inwoners gedurende de lockdown massaal worden getest. Het openbaar vervoer ligt stil en bedrijven moeten hun werknemers van het huis laten werken. Tot nu toe hoefde Shanghai niet in lockdown. Mede vanwege het grote economische belang van de stad... gold er een alternatieve wijkgerichte aanpak. Maar nu er dagelijks duizenden nieuwe besmettingen zijn... gaat Shanghai alsnog op slot. De dove acteur Troy Kotzer heeft de Oscar voor beste mannelijke bijrol gewonnen... voor de film Coda... In zijn dankwoord in gebarentaal droeg hij de prijs op aan de dove gemeenschap. Het is nog maar de tweede keer dat een dove acteur wint... na Marlee Madeline in 1986 voor Children of a Lesser God. Het science fiction epos Dune heeft op het gala in Los Angeles... tot nu toe de meeste prijzen in de wacht gesleept, zes stuks. Beste buitenlandse film werd het Japanse Drive My Car. Het weer. Vannacht is het helder. Minima tussen 2 en 5 graden. In het noorden kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Vanaf dinsdag meer bewolking en een grotere kans op neerslag. De temperatuur gaat flink omlaag tot een graad of 8 later in de week.